Een passagiersvliegtuig botste vlak voor de landing met een militaire helikopter. Het vliegtuig stortte vervolgens in een rivier. Deze man was in een park in Washington vlakbij en zag de crash gebeuren. Plotseling verschenen er witte flitsen in de lucht, zegt hij. I was just with my girlfriend um, at the park. We looked up in the sky and we saw these white flare. We thought they were like shooting stars. It was insane. It was really insane. You know, pray for all the all the people that are involved in this. Tot nu toe zijn 19 lichamen geborgen. Doordat het water van de rivier ijskoud is, denken de hulpdiensten dus dat de kans klein is dat er passagiers zijn die de crash hebben overleefd. Voor het eerst in vijf jaar zijn er minder dan 70.000 nieuwe woningen gebouwd, heeft het CBS uitgerekend. De meeste nieuwbouwwoningen zijn vorig jaar neergezet in Noord-Holland en Zuid-Holland. In Drenthe kwamen er de minste bij. De Spaanse politie heeft op een bijzondere manier een ontvoerde man kunnen redden. Hij had vanuit de wagen stiekem video's, foto's en gps-coördinaten naar zijn vriendin en iemand anders gestuurd. En die speelde dat weer door aan de politie en zo konden de ontvoerders worden opgespoord en opgepakt. Rijen met wachtende fans in de kou. Die zie je niet alleen voor wereldsterren als Taylor Swift of Harry Styles... maar ook voor de spelers van amateurvoetbalclub Quick Boys uit Katwijk. De club speelt volgende week in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ in Alkmaar. En Hart van Nederland die sloot ook aan in de mega lange rij voor voetbalkaartjes. Ik ben er erg op tijd bij. Eh, je weet maar nooit. 750 kaarten gaan er zo uit. Alex, dit zit prima. Ja, het wordt een, het wordt een lange zit. Je bent goed voorbereid. Ja, ja, maar ja, als je wat wil, dan moet je ook wat. Ik eh, moet erbij zijn. Ja, het is toch mijn club. Eh, nou, we hebben er al drie uitgeschakeld. En ik hoop dat we eh, AZ ook gaan uitschakelen natuurlijk. Het zou wel heerlijk zijn. Voor de uitwedstrijd zijn maar 750 kaartjes beschikbaar voor de fans van Quick Boys vanwege de veiligheid. Het weer dan. Over het zuiden van het land trekt nog steeds een groot wolkendek... waar ook af en toe een buitje uitvalt. In het noorden blijft het droog. Later klaart het ook in het zuiden op en het wordt vandaag 8 graden ongeveer.